Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ouders weigeren steeds vaker hun kinderen in te enten tegen infectieziekten. En daar gaat het vandaag in de Tweede Kamer over. Kamerleden maken zich er zorgen over. Je ziet met name dit jaar dat de daling echt eh, nou ja, blijft eh, eh, inzetten. Sinds 1963 zijn er niet zoveel kinderen overleden aan kinkhoest bijvoorbeeld. Echt ongelooflijk um, de die ook maar een procent daalt, zorgt er direct voor dat er veel meer risico's zijn, met name voor kwetsbare jonge kinderen. En dat is iets waar we ons grote zorgen over maken. Ja, sinds corona zijn steeds meer mensen gaan twijfelen over vaccins. En daardoor zijn er de laatste tijd op verschillende plekken uitbraken van bijvoorbeeld de mazelen. En waarschijnlijk haalt dit jaar de telefoon de pinpas in bij de kassa. Volgens de Nederlandse Bank en de betaalvereniging Nederland... werd er vorig jaar in 29 van de gevallen met de telefoon afgerekend. En nu wordt er nog iets meer contactloos met de pinpas betaald. En als je denkt dat de woningnood bij ons heftig is hier in Nederland... in Australië kunnen ze er ook wat van. In Sydney wordt nu een appartement aangeboden voor 5000 Australische dollar per maand. Dat is omgerekend meer dan 3000 euro. Alleen één dingetje, het is nog niet helemaal af. Een deel moet nog afgetimmerd worden en de bouwvakkers zijn daar dag en nacht bezig. Ook in het weekend. En dan nog een spectaculaire overval in Amerika. Een geldstortpunt in de buurt van Los Angeles is afgelopen zondag tijdens Pasen te grazen genomen door dieven. Ja, mogelijk zijn die er vandoor gegaan met 30 miljoen dollar aan cash. We have breaking news involving one of the largest cash heists in US history. 30 million dollars stolen from a facility in Silmar. de inbraak lijkt wel eentje uit een Hollywoodfilm. De dieven zouden het gebouw zijn binnengekomen via het dak, waardoor ze het alarm wisten te omzeilen. En daarna hadden ze alle tijd om de kluis open te maken en er vandoor te gaan met het geld. De eigenaren kwamen er pas achter toen ze een dag later de kluis weer openden en zagen dat hij helemaal leeg was. En van de dieven ontbreekt elk spoor. Het weer dan nog. Denk aan je paraplu en regenpak als je de deur uitgaat vandaag. Want het wordt weer een natte dag met veel buien. Vanmiddag ook met hagel, onweer en harde windstoten. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB zijn nog een paar files over van de drukke ochtendspits. De A27 bijvoorbeeld, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en De Beeld heb je een kwartier extra reistijd voor de boeg.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 Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get with it, it, can't think, quit it, quit it.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 In de Gazastrook legt een tweede voedselhulporganisatie het werk neer. De organisatie ANERA zegt dat de veiligheidsrisico's in het gebied te groot zijn voor medewerkers en hun gezinnen. Criminelen zijn wereldwijd steeds vaker werkzaam in legale handel, bijvoorbeeld in de houtindustrie en de avocadohandel. De producten komen ook vaak in Nederland terecht, ondanks keurmerken die dat moeten tegengaan. Blijkt uit nieuw onderzoek van de politieacademie. In Taiwan is het aantal gewonden van de aardbeving van gisteren opgelopen tot boven de duizend mensen. Reddingswerkers zoeken ook vandaag nog verder naar tientallen mensen die nog worden vermist.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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Jason Derulo Come on, everybody's looking for love Oh, ain't that the reason you're at this club Oh, you ain't gonna find a dance with him No solution for you, girl, Lord. Just leave with me now, say the word and we'll go, and we'll go.